Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Griekenland kan... De ministers van de Eurogroep zijn het eens geworden over het afbouwen van de steun. Die kreeg Griekenland nadat in 2009 was gebleken dat het land er veel slechter voor stond dan de regering had voorgespiegeld. De eurolanden beëindigen het noodprogramma voor de Grieken en die krijgen wel nog 15 miljard euro mee en 10 jaar extra de tijd om de schulden terug te betalen. Griekenland heeft beloofd dat het de komende 40 jaar een begrotingsoverschot houdt. Bovendien blijft het land voorlopig onder extra toezicht... Omdat, om te voorkomen dat Griekenland ineens weer afhankelijk wordt van de internationale geldmarkt. Na een brand in een flat in de Utrechtse wijk Kanaleiland is een dode gevonden. Verder zijn drie mensen gewond geraakt, onder wie een agent. Hij was op de melding van de brand afgekomen en door het vuur ingesloten. Hij klom uit een raam en liet zich daarna vallen... waarbij hij volgens RTV Utrecht beide benen brak. Twee mensen zijn onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. De oorzaak van de brand in Utrecht is nog onbekend. Ooggetuigen zeggen dat er een kleine explosie was. Eén woning is uitgebrand. Zes appartementen hebben zware rook- en waterschade. De identiteit van de doden is nog onbekend. Bijna de helft van de Nederlandse kinderen sport te weinig. Volgens cijfers van het CBS voldoet 45 van alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar niet aan de beweegrichtlijnen. Die zouden iedere dag zeker een uur matig intensieve inspanning moeten leveren, zoals fietsen, wandelen of zwemmen. En drie keer per week moeten daar spier- en botversterkende activiteiten bij komen, zoals springen, dansen of krachttraining. Bijna alle kinderen doen genoeg spier- en botversterkende activiteiten... maar bij de dagelijkse beweging voldoet maar iets meer dan de helft, 55 procent daaraan. Het weer, in het noorden wat neerslag, minimaal rond 11 graden. Overdag bewolkt met een stevig...